Nou, zo dadelijk na 9 uur luisteraars kunt u weer gaan luisteren naar het eh, programma van Koert de Keizer. Met het uh, Keizerrijk tot uh, eh, 11 uur vanavond. Tenminste, als het goed is, hè? want gewet maar nooit, hè. Vanaf zaterdag 3 september een nieuw verfrissend geluid op Moerdijk FM. Met op zaterdagmorgen een vernieuwd koffieradio. En op zondagmiddag het Moerdijk FM ABC. En iedere werkdag van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven. Drie uur lang de lekkerste houden tijdens het werk. Luister dus vanaf 3 september naar Moerdijk FM. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info.rtvm.nl Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. In de Hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood. Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water.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 Want daarom heet het ook Keizerrijk. Nou, eh, je weet hoe het gaat. Fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Zoals elke keer. Goed, eh, ik wil graag een warm welkom voor alle vier mijn luisteraars. Heel leuk dat jullie luisteren. En dit zijn de Chemical Brothers. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. National, Fake Empire. Aangevraagd eh, via Facebook door eh, Martin. Hey Martin, bedankt. Eh, als je wil kun je ook contact met hem zoeken op Facebook. Hè. Dat is uh, Koert de Keizer. Of je twittert want dat kan ook. Dat is het Keizerrijk. En Keizerrijk schrijf je met E lang IZ of kort IJZ. En dit is Rancid met hun, volgens mij, One Hit Wonder, Time Bomb. smarter than that. Nine lives like a cat, 15 years old. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The poison time Black coat, white shoes, black hat, The time bomb. Now he's gone out, he got he got a got a car. He's one running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in whatever move on and you know I'm Black coat, white shoes, black The boys are time bomb in the Cadillac and midnight, that roof is down. Three shots right out Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. Psycho Killer voor de Talking Heads op Moerdijk FM bij Keizerrijk. Hey jongens, wie heeft die hond binnengelaten? Young the Giant and My Body the four NERD. and She Wants to Move.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 Vertel. Eh, ik heb uw, uw advertentie gezien op internet. Ja. Ehm, op uh, seksmarkt.nl. Ja. Ja. Ehm, en, ik spreek met Loïke. hè? De, de... Oké, gelukkig. ik heb een, misschien een gekke vraag, of ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. ik zie dat u op internet aanbiedt als, als spermadonor. Ja, ja, Ja. Mijn vriendin en ik ehm, die willen graag zwanger worden, maar het lukt niet echt. Ja. Dus ik dacht, ehm, misschien kan u helpen? Uh, dat kan. Ja? Ehm, eh, hoe gaat u dan ongeveer te werk? Uh, nou, kan zij verplaatsen? nou, het liefst wil ik het bij mij thuis houden, als, het niet, als u het niet erg vindt. En waar is dat afspraak? Maar? Dat is in, in West-Brabant. Oh, dat, is wel, eh, dat is wel te doen. Ja, eh, u woont in Eindhoven, zie ik. Dat is correct, ja. En ik ben een beetje van de bus afhankelijk, dus... Oh, oké. Nou, het is, goed te doen met openbaar vervoer. oké. Ja. Dat is mooi. Zeg maar omgeving Roosendaal. Ja. Nou, dan doe ik... Uh, ja. Moet ik even... Nou, wacht even. Moet ik even kijken. Ja? zoek zoeken. Nee, ik, ik, had net, ik, heb visite, dus ik moest zelf eens eh, een draaier gaan maken. Oh, oké. Okay. Eh, dan, eh, ik sta natuurlijk wel, wel op gemak. En ja, ik, ik, wat ik dus doe, is gewoon beginnen met een beetje masseren. En mhm. ja, een beetje opwarmen. Ja. En dan gaan we gewoon rustig aan beginnen met ja, neuken dan. Ja, ja, want u, doet het volgens de, de natuurlijke wijze, zie ik. ik doe het volgens natuurlijke wijze, ja. ja. En, ehm, en eh, eh, dan, bent u echt expert om, om, om zwanger te maken? Nou, expert, eh, het is me heel goed gelukt. Ja, ja, ja. Want heeft u dan speciale standjes of zo, dat u precies weet wat u doet? Ja, precies. Uh, want je hebt de, beste kans heb je met uh, de missionarishouding. ja, ja. dan moet ik zeggen, dat doe ik ook wel heel vaak hoor. Dat is... eh. dat, en je moet natuurlijk een beetje ook weten wanneer dat je dit doet. Ja? En eh, dat is eh, tussen 6 en 12 dagen na de ovulatie. Oh ja, ja, ja. Oh, dus moeten we even eh, dan ook? Ja, precies. Ja, ja. Dan heb, tenminste, dan heb je ook de meeste kansen. Ja, ja, ja. En uh, ja, gebruik van alcohol en dergelijke moet je dan op dat moment ook zoveel mogelijk matigen in die periode. Oh. Want het doet de, kwaliteit van de sperma geen goed. Ja, ja, ja, oké. En eh, als je toevallig ook een struisbaan hebt of zo, dan, ja, er zijn bepaalde factoren die, die spelen gewoon een rol. Ja, ja, ja, oké. En u bent, bent u arts of zo, dat u dit soort dingen allemaal weet? Nou, ik ben geen arts, maar ik heb er eh, eens ooit een, eh, studie, van, of een studie van gemaakt voor, voor school. Ja, ja. En daar heb ik altijd iets in mijn hoofd blijven hangen. Ja, ja, ja. En dus heeft u zeg maar een beetje van uw hobby uw werk gemaakt? Eh, ja, het is niet officieel mijn werk, maar ik doe het gewoon echt eh, een, beetje, een beetje voor een plezier. Ik doe het niet echt, echt voor professional. Oh, oké, maar u vraagt er geen geld voor dan? Nee, alleen eh, reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding, oh ja, oh, ja ik zie je zie ook, ja. Ehm, oké, is het misschien, ja, ik zou wel graag ehm, bij willen blijven, want het is natuurlijk wel mijn vriendin en ik ken u natuurlijk verder allemaal. helemaal niet. Ik, dat begrijp ik heel goed. Dus mag ik dan kijken? Dan mag u gerust kijken, voor mij wel. Daar heeft u geen probleem mee, oké. Nee. En... ehm. Stel je dan voor, weet je, want ik wil natuurlijk eigenlijk wel een soort van, van de vader zijn, weet je wel. Ja. Ehm, nou, jullie bent de ouders. Ja. Ik lever alleen de, de sperma en verder niks. Geen vaderrol, geen bezoekregeling of helemaal niks. Nee. Het is en blijft echt specifiek jullie kind. Ja, ja. Want heeft u, heeft u al veel kinderen dat u weet zo? Nou, ik heb er in totaal twee. Twee? Ja. Met, met, maar oh, bent u nog niet zo lang bezig dan? Nou, uh, ik nou, ik ben er wel eh, al lange tijd mee bezig, maar eh, ik doe het niet altijd, want het moet mij natuurlijk ook aanstaan. Hè? Ja, ja. Eh, Kijk, want als het op een of andere manier niet klikt... Nou, mijn vriendin is best lekker hoor. Dat is, dat, dat, is het probleem niet. Nou, dus, <laughs> nou, en het klinkt op zich hartstikke goed. <laughs> en, uh, als je maar, zorgt dat de klaar staat, dan hoorde mij niet klagen. Nee, het, probleem is, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Um, ik, ik wil eigenlijk wel een soort van vader zijn. En dan dacht ik, misschien is het, voel ik me meer verwant met het kind als ik zeg maar meedoe met de vrijpartij. Dat ik ehm, zeg maar ook een ja, beetje in het... soort eh, trio van maken. Ja, precies. Dan, dan is het een, weet je wel, een vrijpartij waar dan ons kind uit ontstaan is, waar u dan toevallig bij bent. Ja. Ja, daar, daar, daar is helemaal een ja? optie. U bent, u bent eh, niet eh, vies van uh, Trio, nee, eigenlijk <laughs> Oké. Nee, echt niet. Oh. Nee, dat is, eh, ik heb er op zich helemaal echt geen probleem mee. Zijn, zijn er überhaupt grenzen? Want ik heb het idee dat u alles prima vindt. Nou, eh, kijk, het moet natuurlijk wel een, beetje normale blijven, hè. Ja, en wat is abnormaal voor u? Dus eh, geen, geen extreme uh, seks, en nou, pijn doen en dat soort zaken, dat nee. is gewoon niet. Maar daar, krijg je ook geen kinderen van natuurlijk. Eh, ook dat. <laughs> Want die kan ja, naal doen, maar daar, daar worden geen kinderen uit geboren. Dat weet ik dan weer wel. Nee, precies. Daar, daar gaat dus inderdaad niet echt werken, nee. Nee. Maar ik bedoel, je kunt, aan mij kun je dus echt heel veel vragen. Ja, ja, ja, oké. Nou, ik ga... Wel, natuurlijk, het gaat er mij natuurlijk ook om dat dus jouw vriendin dat die zo goed mogelijk op zijn gemak gesteld wordt. Ja. En uh, ja, ik zeg al, ik ben voor heel veel dingen bereid, maar het moet natuurlijk niet te gek worden, want het hoofdzaak is natuurlijk het maken van een kind. Ja, precies. Het moet wel eh, werk blijven, of althans werk. Het moet, ja, ik snap het. Ja. Goed. Ehm, weet je wat we doen? Ik ga even met mijn vriendin overleggen wanneer de, eh, de, de ijsprong is en zo. En, hoe en wat. En dan, dan ga ik u wel terugbellen. Uh, dat is goed. Is dat een plan? Dat is een heel goed plan. En dan zou ik het eh, fijn vinden als je dan morgenavond zo rond een uur of elf belt. Want ik ben morgenochtend denk ik heel dag weg. Oké. En ik kan natuurlijk niet overal vrij praten. Nee, nee, nee. U heeft een vrouw. Nee, ik heb, nee, nee, nee, ik ben niet getrouwd. Oh, ik schrok al. Ik denk dat u... <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee. Nee, dan... Eh, ook, oh, ik zie het op profiel staan ook. Oké. Nee, dan ik ga het overleggen en dan, eh, dan eh, hoort u nog wel van mij. Is goed. Een fijne avond en dank u wel voor uw tijd. Heel goed, fijne avond. dank u. Dag. Hoi, hoi. Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and i still TV shows. What the fuck is my friends say I should act age. What's my age again? What's my age again? said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still know it's my blank phone calls. What the fuck is college? My friends say I should have mage. What's my age again? Where's my Asian friend? It's the slow pretty part! What's my age again? And that's about the time that she broke up with me No way she did was Jamiroquai, Seven Days en Sunny June voor Blink-182 en What's My Age Again. En daarvoor Loïke, die best wel bereid is om uh, met mijn vriendin in bed te duiken terwijl ik sta te kijken. Yo. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be long term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. Gelukkig is er altijd nog iemand met eh, goede raad. Bas Lerman, oftewel de regisseur van Moulin Rouge. Dat weet ik dan weer. Goed, en uh, daarmee komen we weer bijna aan het einde van het eerste uur. Keizerrijk gaat snel, hè? Ja, dat gaat heel snel als je met de eh, vieze bel die uh, verplaatst om je vriendin te bezwangen. Goed, ik wil heel laatje achter met Radical Face. En straks komt nog een heel uur met smeerlapperij. Keizerrijk. Moerdijk FM. Van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty. The hands are dirty too, but you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. wake him up on my mom, put him on the stage. Well, the boy can't help it, it's not his just a dangerous, dangerous age Then every night's still so much fun And you're still out there, darling Clinging on to the wrong ideas But I never regret anything I've done Remember when you were young You'd lose yourself en In de Morning. En daarmee beginnen we het tweede uur van Keizerrijk. Nog een heel uur lang met eh, nonsens en eh, lekkere muziek. Ik heb heel erg kutte Cubu voor je weer. Elke keer, het, elke, elke keer hetzelfde, maar hij is weer super kut. Maar dat komt straks pas. Nu de eerste de tegenwoordig en Big Smurf uit helemaal smurfd op als ik uit de deur stap Alleen maar in een broek en een muts, gas, wie durft dat? Blue daar stelde me teleurpaps Je weet dat ik als enige die kleur pak Blauw is de hand, wit is de outfit De gat glinstert in de blik van deze bodypickle Smurf in, heeft niks op ditte Shock Smurf begint te schichten. Smurf dance, Smurf electric boogie Smurf ice on my wrist is happy to be Smurf een smurf je op de smurf blue En uh, doe die das die wij smurfen doen Het is feest en er wordt gesmurfd club. Dresscode, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmurf. En als je niet bent zeg je naast kijk smurf. Ah. Maar smurfen, kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen ah, met me, Dan kijk me blazen, zijn, dan kijk me blazen. zijn. Fuffy smurfen, eh, ik wil bij jou zijn. Ah, we willen in de smurfen, zitten in de tree. Ah, K-I-S-S. En alles smurfen wat ik doe. voor jou Ga zij iets voor je kopen, dan koop ik het niet. Alles smurfen wordt het al. Ik kan maak ze boos, breng het hele wapen voor je. Hoe moet je met een roos, hè? Het is feest en er wordt gesmurfd. Dresscode, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmurfd. En als je niet bent, zeg je naast kijk smurf. Ah, maar smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Smurf Gargamel, doe mijn own. Hado dat ik woon in een paddenstoel, in een toverbos met wilde beesten. Doe maar, we willen smurf op het leven. Zoals Aparilla terug naar het feestje, smurf op het leven. In een Belgisch bos, it's a party, smurf je handjes op. Dit feest in de hoed smurf, Let's go, je weet de club. Dus voor je weet word je gesmurfd en als je niet met zeggen, raad kijk maar. Ah. Maar smurfen, kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Smurfen, smurfen, smurfen, smurfen, smurfen. Get money, smurfen, smurfen. Timberlake, Rock Your Body. En ik kwam echt serieus gisteren, ik las de krant. En ik denk nou, what the fuck, dit is echt het beste nieuws ooit. David Hasselhoff wil meedoen met het Nederlandse Songfestival. Hij, eh, hij is op zoek naar een, eh, een eh, Nederlandse zangeres als partner voor zijn duet. En nou ja, hij denkt dat hij mee mag doen voor het Eurovisie Songfestival namens Nederland. En ik hoop echt dat het gebeurt. Want volgens mij ga je dan echt gegarandeerd winnen. Wie houdt het niet van de half. Nou, bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze super fan van de, van de Hasselhoff. Eh, daar stond hij ook op, eh, op de Berlijnse muur toen hij in, neerstortte. Stond hij te zingen en hij is zelf van, de, van overtuiging dat hij dus de reden is waarom eh, de muur van, van Oost- en West-Berlijn instortte. Nou, misschien omdat hij zo'n matige zanger is, dat, zou heel goed kunnen. Goed, dat is ook trouwens precies 50 jaar geleden dat hij gebouwd heeft. Hè? Wat ben ik verdomme actueel bezig. Goed, eh, ik ga toch even laten horen wat voor getalenteerde eh, zanger David Hasselhoff is. Dus Looking for Freedom. Het is al een soort van voorproefje op de, de van straks. Keizerrijk. cause I dan bij Bicycle Club op Boedek eh, FM Keizerrijk. Met eh, Shuffle daarvoor de staat. Een fantastic Journey of the Underground Man. En zo klinkt mijn uh, eh, Game Boy. Calvin Harris en Kelly's. Buddy Holly en daarvoor Calvin Harris en Kelly's. En ja hoor, het is eh, half elf. Het is tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu. Ik eh, heb een bron aangeboord op YouTube en die bron is onuitputtelijk. Op eh, YouTube zijn er mensen die denken dat ze talent hebben. Daar komt het op neer. met als gevolg dat ze nummers maken of voor zich laten maken, een videoclip erbij maken... En op YouTube gooien. En eh, nou ja, dan eh, denken ze, hé, <laughs> hey, dat, eh, dan ga ik publiek mee trekken, dan word ik beroemd. En dan ga ik heel veel vrouwen scoren. Dat werkt. Nou, en nou, elke keer als ik uh, doe, dan laat ik eentje aan je horen. Met het verhaal hoe kut het wel niet is. Vandaag Koerts Kumu, Koerts kutmuziek. En deze week heb ik weer een, weer een ouderwetse gevonden. Het gaat om Tommy. Tommy is zijn artiestennaam, hoop ik. Of nou misschien is hij echt zo. Want het is weer zo'n typische sportschooljongen. Oorbelletjes, eh, blonde stekels, eh, een overhemdje met zo'n hoge kraag, weet je wel. En eh, ik zal even voorlezen wat hij schrijft op zijn website. Uh, tommyvandehurk.vpweb.nl Hoi, ik ben Tommy en ik zing al heel mijn leven lang. Ben een gezellige jongen op de bühne en laat er geen gas over groeien als er een feest is, maak ik het tot een echt feest. Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken bij een van mijn optredens. Ik zou zeggen, leef de lol en misschien tot gauw. Nou Tommy, ik piek er niet over. Ik kom nooit op jouw optredens kijken, want gadverdamme ben jij een ongetalenteerde drol. Ik eh, ga nu voor jou eh, draaien. Katharine, dat is de eerste single van Tommy en het is, nou ja, het is echt super kut. Het is... Koorts Cum. Oh, Tommy is, een, is een kampioen in de rare klemtonen leggen. Moet je eens opletten. Zij was jong en elegant. <laughs> Hollandse blonde, heel charmant. Zij was die allermooiste klant. Die allermooiste klant, Van een pizza restaurant. Maar steeds als zij daar binnenkwam, bestond mijn hart in duur en Rijmode boekje hoor. Haar ogen waren hemelblauw. Mijn Katarine, ik hou van jou. Oh, oh, refreintje. Waarom krijg jij graag ravioli, macaroni met broccoli? Iedere dag, jij mag van die gigantie drinken. Broccoli. Maar de fijnste mele stralen, dat is goed voor die hormonen. En op zondag Italiaanse blinde vinken. Italiaanse blinde vinken, hè? Bij de portionis, Italiaanse restaurant, elke dag, jij krijgt ik zet Ik tafel voor je lekker en je was in je lekker en dan maak je rij een prachtige bambino. Bambino. Gaat gewoon over neuken dit. Tommy wil graag Katarine neuken in zijn Italiaanse restaurant. Maar eindelijk dan, na een jaar. Oh, hij vertelt verder. Dus sprak voor ons een ambtenaar. Ha. Blijf nu altijd bij elkaar. En zo trouwde ik met haar maar negen maanden kort daarna. Hij is maar geleefd natuurlijk. Toen kwam bij ons een ooievaar. Dat wil ik zeggen. Een heel klein meisje, heel charmant. Oh, ook heel charmant. Nou. In een pizza restaurant. Dan krijg jij gratis ravioli, macaroni met broccoli. Iedere dag, jij mag dan niet. Chianti drinken. Ik maak de fijnste stronen, dat is goed voor die hormonen. En op zondag Italiaanse blender drinken. Goed. Voor het ontbijt de porceloni's, witte boni. Elke dag, jij krijgt die echte cappuccino. Zeg net witte boni? Ik zal de voor je wekken en je pas om tien uur En dan maken wij een prachtige bambino. Nog een keer. Koets Kuhn. Vooruit ontbijt de portionis, Italiaanse witte monie. Elke dag, jij krijgt die echte cappuccino. Ik zal er dit voor jou dekken en jou pas om tien uur wekken. En dan maken wij een prachtige bambino. Tommy en Katarine. Oh ja, nog geen uithaaltje. En door. Klaar. Check even Twitter of Facebook. Ik heb eh, de videoclip online gezet. Dan kan je ook zijn prachtige dansmove zien. Goed, dat was de Cumi voor deze week. Dit is Solwax. Met mijn eh, excuses. Sorry. Ja, sorry, zeker. rijk met Koert de Keizer. The Killers. All the things that I have done. All these things that I have done. En voor Solwax, New York Excuse. En uh, het is tijd voor een beetje hip-hop. Dus dan uh, kijk ik, wat is, wat is vet. Dat is vet. Nou, de nieuwe, nieuwe album van Jay-Z en Kanye West. Dit is Otis. Met Otis Redding, inderdaad. popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert, Hugh blows. Or the big face rolly, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Hey, I'm easy and hope, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuck man. I adopted these niggas, up Drummond them. Now I'm about to make them tuck their whole summer in. They say I'm crazy, but I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other, other bins. Throw your diamonds up, could we in this bitch another again. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Uh, live from the Mercer, run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. Flee in the G450, I might surface. Political refugee asylum can be purchased. Uh, everything's for sale, got five passports, I'm never going to jail. I made Jesus walk. I'm never going to hell. Couture level flow is never going on sale. Luxury rap, the Hermes of verses, sophisticated ignorance, write my curses cursive. I get it custom. You a customer, you ain't custom to going through customs. You ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing out. I'm done, I hit you up, man. Nah. Welcome to Havana, smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Via Mexico. Cubano, Dominicano, all the plugs that I know. Driving Benzes with no benefits. Not bad, huh? For some immigrants, build your fences. We digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach bumper stickery. What we're overdue? Jay is chilling. Uh, Yay is chilling. What more can I say? We killing them. Hold up before we end this campaign. As you can see, we done bodied the damn lames. Lord, please let them accept the the things that can't change. And pray that all of their pain be champagne. Dit is Keizerrijk met Koer de Keizer. Man van Helden en When the Lights Go Down. En daarvoor dus eh, Jay-Z, Kanye West en Otis Redding. En het nummer heet ook Otis. Nou, van de nieuwe cd eh, Watch the Throne. Het is eh, lang opgewacht door alle hip-hop liefhebbers. En nu denk hey, dit klinkt als de nieuwe All City. Het is de nieuwe All City. Het nummer heet Galaxies. En straks krijg ik ook nog Hungry Kids for Hungry. Dat komt straks. Is de All City. Kids from Hungary, The Scattered Diamonds en daarvoor All City and Galaxies. En wat doe je als je nog twee minuten over hebt? Want want stomme trut. Dit was het weer tot de volgende knoop. Gister was een klote dag. alles kut, alles kut, omdat ik jou met hem zag. Stomme trut, stomme trut. Jij kan lachen als het moet, elke keer, elke keer. Jij kan denk ik lachen om alles. Hij vond dat wel leuk of zo. Stomme lul, stomme lul. Gaf je nog iets duurs cadeau? Flauwekul, flauwekul. Jij kan lachen als het moet. Elke keer, elke keer. Jij kan denk ik lachen om alles. was een klote dag Alles kut, alles kut Omdat ik jou met hem zag Stomme trut, stomme trut Jij kan lachen als het moet Elke keer, elke keer Jij kan denk ik lachen om alles Alles, alles met Koert de Keizer.